moet met het nms Journaal. Facebook, WhatsApp en Instagram zijn weer online. Na een urenlange storing kwamen de diensten aan het begin van de nacht weer op gang. Moederbedrijf Facebook biedt excuses aan voor de storing... en zegt dat fouten bij aanpassingen van het netwerk waarschijnlijk de oorzaak zijn. Volgens KPM werd er door de storing gisteravond veel meer gebeld en ge-sms'd. Op 1 juli, een jaar na de invoering van de nieuwe donorwet... hadden bijna 5 miljoen Nederlanders bij het register toestemming gegeven... voor orgaandonatie na overlijden. Dat zijn er zo'n miljoen meer dan begin vorig jaar, meldt het CBS. Tegelijkertijd hadden een jaar na de invoering van de wet... 4,3 miljoen mensen laten weten dat ze geen donor willen zijn. Een stijging van zo'n 2 miljoen. Bij Zeerijp in Groningen was gisteravond opnieuw een aardbeving... met een kracht van 2,2. Eerder op de dag waren er ook al twee lichte bevingen in de regio. In het gebied zijn geregeld aardbevingen geweest door de jarenlange gaswinning. Bij lokale verkiezingen in Italië heeft de rechtspopulistische Lega flinke verliezen geleden. De achterban lijkt de partij af te straffen voor deelname aan de regering van Nationale Eenheid... die onder meer de verplichte coronapas invoerde. De centrumlinkse Democratische Partij lijkt juist te profiteren van deelname aan de regering... onder leiding van premier Draghi. Alle evenementen van de Groningse studentenvereniging Vindicat gaan voorlopig niet door. Het bestuur heeft dat afgesproken met de gemeente... vanwege misdragingen door Vindicat-leden afgelopen weekend. Na een feest bij een recreatieplas ontstonden er vechtpartijen. Ook werden bussen vernield die de feestgangers terug moesten brengen naar de stad. Het weer nog op de meeste plekken is het droog en opgeklaard... maar overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking wel toe... In de loop van de middag gaat het op steeds meer plaatsen ook regenen. Het wordt vandaag maximaal 17 graden. Morgen woensdag verloopt bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 15 graden.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 Making it sound. Open up my mind. turning around. who I was once a question to the rain, now can be one fine day. One fine day's today. One fine. In a wave was hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik weet het meteen. Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen levensweg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. voor jou woelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. leuk als je kan voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg, zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen en we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart. dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Facebook, WhatsApp en Instagram zijn sinds het begin van de nacht geleidelijk weer online gekomen. Moederbedrijf Facebook biedt excuses aan en zegt dat er waarschijnlijk fouten zijn ontstaan bij configuratiewijzigingen in het netwerk. In Delft is iemand doodgestoken. Dat gebeurde halverwege de avond, vermoedelijk in een huis. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is er nog geen zicht op verdachten. En Michael van Gerwen is uitgeschakeld bij de World Grand Prix in Leicester in Engeland. Het darttoernooi dat hij eerder vijf keer won. In de achtste finales was landgenoot Danny Noppert te sterk. Het weer nog, nu nog droog en opklaringen, maar in de loop van de dag meer bewolking en op veel plekken regen.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 brain, lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain, lying in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night, lying in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright, lying in the morning sun.